Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een geheime om Amerikaanse gijzelaars te bevrijden uit de handen van de Islamitische Staat is eerder deze zomer mislukt. Tientallen Amerikaanse commando's werden boven Syrië gedropt, maar konden de gijzelaars niet vinden, zegt het Pentagon. Wel raakten ze in een vuurgevecht met IS-strijders. Daarbij is een onbekend aantal strijders gedood. Een Amerikaanse militair raakte gewond. Het was de bedoeling om onder andere journalist James Foley te redden, de Amerikaan die door een IS-strijder is onthoofd. Israël gaat voorlopig door met de militaire operatie in de Gazastrook. Premier Netanyahu zei dat Israël pas stopt als de veiligheid van alle inwoners van het zuiden en heel Israël is gegarandeerd. Ook vergeleek hij de Palestijnse organisatie Hamas met IS, het jihadleger dat actief is in Syrië en Noord-Irak. Hij noemde ze takken van dezelfde boom, omdat Hamas zich volgens hem net als IS schuldig maakt aan vreedheden tegen burgers. De Verenigde Staten waarschuwen landen met F-16's voor mogelijke scheurtjes in de gevechtsvliegtuigen. Het Pentagon adviseerde twee zitsvarianten van het toestel te inspecteren. Nederland heeft 87 F-16's, waaronder een aantal voor twee personen. Het is niet bekend of het ministerie van Defensie al opdracht heeft gegeven om deze straaljagers te onderzoeken. De Amerikanen ontdekten de scheurtjes vorige maand. Medewerkers van het Natuurhistorisch Museum Naturalis gaan de komende dag bij Katwijk een dode walvis onderzoeken. Het dier werd gisteren door de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij naar de kust gesleept. Het lag in een vaarroute en belemmerde de scheepvaart. Het is een van de grootste walvissen die ooit voor de Nederlandse kusten is gevonden. Hij is zo'n 14 meter lang. Het weer, het is een graad of 7. In de kustprovincies mogelijk een bui. Overdag wisselvallig en 17 tot 19 graden. Morgen, vrijdag, ook wisselvallig en een paar graden frisser. Vanaf maandag gaat de temperatuur weer iets omhoog. Dit was het.